Mark Visser met het NOS-journaal. Een rechter in New York heeft drugsdealer te ontgrendelen afgewezen. De opsporingsinstanties hadden de rechter gevraagd om fabrikant Apple hiertoe te dwingen. De rechter noemde het verzoek onpraktisch en overdreven. De uitspraak in New York kan worden gezien als een steun in de rug voor Apple. In een grotere zaak weigert het om de mobiele telefoon van de terrorist Syed Farouk te kraken. Hij pleegde in december een aanslag in San Bernardino waarbij 14 mensen omkwamen. Apple is bang dat het kraken van de iPhone een precedent schept. Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen, staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo'n 600.000 mensen leven in langdurige armoede, wat betekent dat ze drie jaar of langer leven van een laag inkomen. Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het volgens de onderzoekers van het SCP wordt uit die situatie te komen. Door de crisis is het aantal mensen dat in armoede leeft behoorlijk toegenomen. Waren het er in 2007 nog minder dan 850.000. In 2013 waren het er ruim 1,25 miljoen. De Amerikaanse acteur George Kennedy is overleden. Hij is vooral bekend van de Naked Gun films. Kennedy was al een tijdje ziek. In 1968 kreeg hij een Oscar voor de beste mannelijke bijrol voor zijn rol in de film Cool Hand Luke... Daarna speelde Kennedy onder meer in de drie Naked Guns films en in de Airport films. Hij was in 2014 voor het laatst te zien in de film The Gambler. George Kennedy was 91 jaar. Het weer, vannacht tussen de 3 en 5 graden vorst.